Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een politieman die in Overijssel werkte is ontslagen omdat hij in zijn vrije tijd drugs dealde op een muziekevenement. De man is in november al uit zijn functie gezet. Het in bezit hebben en verhandelen van drugs door een politieambtenaar is volgens de politie onacceptabel en wordt aangemerkt als ernstig plichtsverzuim. De strafzaak tegen de man loopt nog. Binnenkort moet hij voor de rechter komen. In een loods in Brunsum zijn vijf mannen opgepakt voor de handel in illegale sigaretten. In de loods lagen 10 miljoen sigaretten met valse merken erop. De verdachten werden aangehouden door de politie in de field toen ze een lading sigaretten aan het lossen waren. Als alle sigaretten verkocht waren, was de Belastingdienst ruim 2 miljoen euro aan accijns misgelopen. De mannen van 23 tot 53 jaar uit Limburg zitten vast. De field sluit meer aanhoudingen niet uit. De stichting Alfitra moet van de rechter binnen vier weken een pand in Utrecht verlaten. De stichting heeft al sinds 2015 geen huur meer betaald. De betalingsachterstand loopt inmiddels in de tonnen. De stichting van de moskee en de eigenaar van het gebouw... hebben al een paar keer voor de rechter gestaan over de betalingen. De imam van de moskee zegt dat de stichting in beroep gaat... en dat de gebedsdiensten in de moskee gewoon doorgaan. De Utrechtse moskee is al eerder in opspraak gekomen. Minister Ascher zei dat kinderen er worden vergiftigd met zieke denkbeelden. Thomas Marzinski heeft de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De pol van Lotto Soudal reed 25 kilometer voor de finish weg van de groep koplopers. Marzinski won vorige week ook al een etappe in de Vuelta. Chris Froome had problemen. De leider in het algemeen klassement viel twee keer. De Brit behoudt wel de rode leiderstrui. Het weer vanavond klaart het steeds meer op en vannacht kan het mistig worden. Morgen meer zon, afgewisseld met stapelwolken. In de middag kan het land inwaarts hard gaan regenen. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste dagelijkse files in de Randstad zijn opgelost of bezig op te lossen. Het gaat alleen bij Amsterdam iets moeizamer vanwege de afgesloten A10 West. Dat is te merken op de A10 Zuid. In beide richtingen nog files. Richting Den Haag tussen Amsterdam over Amstel en knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer. En richting Zaanstad tussen knopen de Nieuwe Meer en de Zeeburgertunnel zelfs nog 12.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 Dan denk ik, eh, ik ben even aan het zoeken. Maar dan zit ik het te, zoeken op het moment dat het beetje het nummer wordt afgespeeld. Ken je dat? Ja, ja heel, want dan, is, dan zou je dan eigenlijk zeggen zoiets. Wah, wah, wah. Inderdaad, dat, dat idee. En dan is, het, dan is het in één keer bloedstil op die radio nou, nou, wat heb ik dan nog? Nou ja, het, eh, het, het klonk zo leuk. Hè? Crystal met Passion from a Woman uit 1986. Eh, het is een beetje uit een eh, periode dat er wat jongetjes in zolderkamertjes met illegale zendertjes bezig waren in Zandvoort. Dat idee. Dus dat eh, is een beetje het eh, verhaal. Maar ik ga wel even kijken of ik nog iets eh, kan vinden... waardoor ik de tijd mee op kan vullen. Want anders dan wordt het echt een, een dramatisch verhaal. Ik heb nog wel iets hoor. wat, wat ongeveer in de buurt is van ongeveer de negen, minuten. Dan, dan kom je er wel... denk ik wel dat je ermee mee wegkomt. Koperbaas. Ja, dat hebben we. Want hier hebben we er eentje. Die, die, duurt, die duurt zeker negen minuten. Dus dat gaan we ook, eh, die gaan we ook even lekker draaien tot aan het nieuws van 8 uur. En dan eh, gaan wij eh, gewoon vrolijk verder met Alternative FM. Juist, ik had ook nog iets van een achtergrondmuziekje. en dat is het achtergrondmuziekje wat ook bij het programma hier hoort. Ja, 9 van de 10 keer wil ik dat nog wel eens eventjes doen... om zoiets nog eventjes op te vullen. Een beetje van die oude dance classics. Uiteindelijk zijn we daar ook als ZFM een beetje groot mee geworden. En je moet, zoals eh, gezegd, ook nooit eh, je afkomsten verlogen. Dus dat doen we dan ook maar niet. Ehm, die gaan we dus nu eventjes eh, er doorheen gooien. Dat is uit, een, uit een jaar dat de man ook overleed. Kees van Amstel schijnt heel erg te gek op te gaan op, op de muziek van, de, van deze freak. Maar deze man leeft inderdaad niet meer. In 1982 is een einde aan zijn leven gekomen. De man heet Patrick Cowley een wist van aftanse synthesizers toch wel eh, heel veel goede muziek eh, eruit te halen. Juist om de dansvloer te vullen. Dit is Megatron Man tot aan het nieuws van 8 uur. En daarna zijn de mannen van de Alternative M, waaronder ik, met als gast, en die komt uit antwoord, Koen Alvarez. En zo gaat dat natuurlijk nog eventjes eh, fijn eh, door.